Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De slechtste wijk worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut dat een ranglijst heeft gepubliceerd. Op 1 staat de wijk Schieringen in Leeuwarden. Op 2, 4 en 5 staan de Rotterdamse wijken het Oude Noorden, Schiemond en de Tarwewijk. Het Huigenspark in Den Haag staat op nummer 3. In wijken waar kinderen het slecht hebben is volgens de stichting veel criminaliteit en kindermishandeling. Volgens het Verwij Jonker Instituut zijn jongeren het beste af in de gemeente Schiermonnikoog. De politie heeft vannacht vier mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de overval op een goudwisselbus in Leeuwarden. Daarbij raakte gisteren een medewerker van 28 uit Rotterdam gewond. Hij werd een aantal keer in zijn rug geschoten en is buiten levensgevaar. Het is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt bij de overval op de goudwisselbus. Ook ouderenbond AMBO doet niet mee aan de nieuwe vakbeweging, de opvolger van vakcentrale FNV. Volgens de AMBO bepaalt het aantal leden de zeggenschap binnen de nieuwe vakbeweging, terwijl de bond juist een beslissende stem wil hebben als het gaat over ouderenzorg. De meeste andere FNV-bonden nemen de komende dagen een besluit of ze meedoen aan de nieuwe vakbeweging. Tientallen ziekenhuizen ontwikkelen met een kleine zorgverzekeraar een nieuwe zorgpolis. Volgens de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen willen ze zich verzetten tegen de macht van enkele grote zorgverzekeraars, zoals CZ en Mensis. Die vinden dat er te veel ziekenhuizen in Nederland zijn. De kleine ziekenhuizen zien niets in de concentratie van zorg, omdat mensen dan verder moeten reizen voor hulp. Het weer, vooral vanochtend, periode met regen. Vanmiddag tijdelijk droger. Later opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan nog files op de ring van Amsterdam, de A10, tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Westpoort, 4 kilometer. Op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen, bij de Velzen-tunnel, 5 kilometer, staat een te hoge vrachtwagen.